Goedemorgen, ik ben Dielke Tertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Drie bussen met Nederlanders zijn eindelijk aangekomen op het vliegveld in Kabul. De bussen stonden heel lang muurvast in de buurt van het Afghaanse vliegveld. Dat was ontzettend eng voor de passagiers, vertelt correspondent Aletta André. Ze stranden vlakbij de luchthaven en er werden ze urenlang tegengehouden... Eh, door Taliban die in grote aantallen op alle wegen richting de luchthaven staan en steeds meer controles uitvoeren. Eh, de bronnen in de bus vertelden over Taliban die de bus binnenkwamen en uiteindelijk mochten ze er vannacht of heel vroeg in de ochtend eh, daar dus door, maar alleen de mensen met een Nederlands paspoort. Afghanen die dat niet konden laten zien hebben het dus niet gered. Ze werden zij werden hardhandig uit de bussen gehaald. Inmiddels hebben de Amerikanen, Britten en Australiërs opgeroepen om niet meer naar het vliegveld te komen, omdat dat te gevaarlijk is. De landen zijn bang voor terroristische aanslagen in de drukte rond de luchthaven. Het moet duidelijker worden hoe het eraan toe gaat bij de voorbereidingen voor het WK voetbal in Qatar volgend jaar, zegt Amnesty International. In het land kwamen de afgelopen jaren duizenden arbeiders om het leven, Volgens Qatar zijn ze overleden door bijvoorbeeld een hartstilstand of een natuurlijke dood. Maar dat zit anders, zegt Amnesty. Volgens de hulporganisatie zijn de stadionbouwers omgekomen door extreme hitte of onveilige werkplekken. Op de Europese coronakaart verandert er niet zoveel voor Nederland. Alleen in Limburg gaat het ietsje beter met de besmettingen. Die provincie gaat van rood naar oranje. Alleen Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland staan nu nog op rood. En opnieuw een gouden medaille voor Nederland op de Paralympische Spelen. Baanwielrenners Larissa Klaassen en haar piloot Imke Brommer wonnen de 1000 meter tijdrit. Na afloop lagen ze compleet gesloopt op de grond in het stadion. Oh, zo. Oh, dat doet ze maar zo goed. Ze heeft het nog nooit gedaan. Zoveel pijn heeft ze nog nooit gedaan, zegt Klaassen dus. Zij is zelf slechtziend en ze ziet alleen het verschil tussen licht en donker. Ze won op de vorige spelen al zilver en nu dus goud. Het weer, veel wolken, maar bijna overal droog. Vanmiddag vanuit het noorden soms zon. Het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file bij Raasdorp 3 kilometer...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 Ah, touchdown. Ik ga naar de jule, that's another bust down. Wat out die moet brr brr brr Moskou. Op een baby's, op een a lockdown. fuck a lockdown. My boy also I'm walking, keep back at that. Mm-hmm. My young out in the auto, back at that.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 kan die provincie van rood naar oranje. Voor de rest blijft de kaart zoals die was. Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland rood en de rest oranje. Drie bussen met Nederlanders aan boord hebben vannacht de luchthaven van Kabul bereikt. Die bussen stonden ruim een etmaal vast vlak buiten de luchthaven. Volgens bronnen zaten er zo'n 120 mensen in de bussen. Bedrijven gaan onderling warmte, kou en stroom uitwisselen in Amsterdam. Zo kan volgens initiatiefnemer E.ON veel energie worden bespaard. In Amsterdam willen ze dat gaan doen bij een nieuw distributiecentrum.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 Eat them at home, feet shake them bumper today. All of the gal with the sexy body. Hold up on no hand in the air, make me see. Jump and check out and wiggle your belly. I did love for in a I wanna have sex on the beach.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 Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat, blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. En wie had dit ooit gedacht? Blij dat nu de tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen.